NOS Nieuws van 5 uur. Moutschreurs met het NOS Mosselen en oesters in de Oosterschelde zijn weer gifvrij. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het verkoopverbod opgeheven... dat ruim een maand geleden werd ingesteld. Toen werd in de schelpdieren een giftige stof gevonden. Mensen kunnen daar ziek van worden. Het verbod kwam op een ongelukkig moment... omdat net het nieuwe mosselseizoen was begonnen. KPN heeft een rechtszaak tegen Fox Sports over de sportzenders verloren. Het telecombedrijf wil Fox niet meer gaan betalen om de zenders te mogen doorgeven aan de klanten. Het contract tussen KPN en Fox Sports loopt dit weekend af. In het nieuwe contract vraagt de sportzender een vergoeding voor elke KPN-abonnee. KPN wil dat niet en zegt dat concurrent Ziggo gunstige voorwaarden heeft bij Fox Sports. Volgens de rechter doet dat er niet toe. Als de bedrijven niet voor komende week een nieuwe overeenkomst hebben... kan Fox Sports de voetbalzenders bij KPN op zwart zetten. De laatste klant die vervolgd wordt in de Valkenburgse zedenzaak is opnieuw niet op een rechtszitting verschenen. De 24-jarige man kwam ook bij een eerdere zitting niet opdagen. De man die de minderjarige prostituee bezocht zou geen advocaat kunnen vinden. In de Valkenburgse zedenzaak zijn 26 verdachten veroordeeld voor seks met een meisje van 16. Ze kregen straffen van een dagcel en taakstraffen oplopend tot een maximum van 240 uur. Loverboy Armin A., die het meisje prostitueerde, kreeg twee jaar cel. En bij een tankstation in Almelo is vanochtend een baby geboren. Een man was met zijn hoogzwangere vrouw onderweg naar het ziekenhuis... maar het lukte niet om daar op tijd te zijn. De bevalling ging sneller dan verwacht. Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de bevalling bij het tankstation begeleid. Het gezin is na afloop alsnog naar het ziekenhuis gegaan. Het weer, wolken trekken over het land, er vallen enkele buien, soms ook zon en er staat een stevige wind. Het is 20 tot 23 graden. Ook in het weekend buien, maar wel minder dan vandaag en er is vaker zon. Het wordt dan een graad of 21. En dit was het. En we... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De Koentunnel richting het noorden is dicht in de A10 West. Dat komt door een ongeluk. De auto wordt geborgen. Er staat 3 kilometer file. Waarschijnlijk is de tunnel pas om half zes vanavond vrij. A12 Den Haag richting Utrecht heeft een file bij Nieuwegein van 2 kilometer.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.